Hij kreeg op het Nederlands Filmfestival in Utrecht een gouden kalf voor zijn rol in Oorlogswinter. Hij is de jongste winnaar ooit. Het Gouden Kalf voor Beste Actrice ging naar Rivka Lodijzen voor rol in Kan door Huid heen. De film Nothing Personal kreeg vier kalveren, waaronder die voor Beste Film. Bij overheidsinstellingen zijn in de toekomst mogelijk geen flesjes water meer te koop. Een meerderheid van de Tweede Kamer wil dat de overheid de plastic flessen in de ban doet. Ze zijn slecht voor het milieu, onder meer omdat ze over de weg vervoerd moeten worden. PvdA, VVD, GroenLinks, SP en D66 vinden dat overheidsinstellingen als scholen en academische ziekenhuizen het goede voorbeeld moeten geven. In Polen is Marek Edelman overleden, een van de leiders van de Joodse opstand in het ghetto van Warschau. In het ghetto hadden de Duitsers tijdens de Tweede Wereldoorlog honderdduizenden Joden samengedreven. Edelman leidde in 1943 het gewapende verzet tegen de Duitsers, dat na een maand bloedig werd neergeslagen. Edelman was de laatste overgebleven leider van de Joodse opstand. Hij is 90 geworden. In het Noord-Hollandse dorp Dirkshoorn hebben zo'n 40 hoogbejaarden vannacht niet thuis kunnen slapen vanwege brand in hun verzorgingshuis. Ze logeren bij familie of in een verpleeghuis in de buurt. Twee bejaarde bewoners werden naar het ziekenhuis gebracht met ademhalingsproblemen. De brand in Dirkshoorn brak gisteravond rond 10 uur uit. Hij was snel onder controle. Mexico zegt een zware slag te hebben toegebracht aan de georganiseerde misdaad. Bij een actie tegen drugs werden chemicaliën gevonden bedoeld om metavitamine mee te maken. Zo'n 37.000 kilo van de grondstof werd in beslag genomen, een recordvangst. Mexico is een van de grootste producenten van de oppeppende en zeer verslavende druk.